Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de gemeenteraad van Den Haag gaat het over de rellen van vorige week in Scheveningen. Donderdagavond gingen er oproepen rond op socials. Honderden jongeren verzamelden zich op de boulevard... en gingen op de vuist met elkaar en met de politie, zegt verslaggever Vincent van Rijn. Het ging er heftig aan toe. Ze gooiden met stenen, flessen, fietsen, glas, stoelen naar de politie. De ME kwam erbij, moest ingrijpen, veel charges. En eh, dat begon allemaal rond een uur of acht. En pas rond half twaalf kreeg de politie eh, onder controle. Een agent en een politiepaard raakten gewond. Vier voertuigen werden vernield. Lokale partijen willen van de burgemeester weten hoe het zo uit de hand kon lopen in Scheveningen... en waarom er niemand is opgepakt. Het Pakistaanse leger zegt dat zij vannacht 12 Indiase spionagedrones uit de lucht hebben geschoten. En in de regio Kashmir is over en weer geschoten door India en Pakistan. Blijft dus onrustig daar, vertelt correspondent Davy Boerema. Voorlopig ligt dus dat leven voor de mensen in die regio daar helemaal stil. Ze schuilen eigenlijk gewoon alleen nog maar in hun kelders. Straten zijn leeg, eh, winkels zijn dicht. Begin deze week voerde India luchtaanvallen uit op Pakistan. Daarbij vielen tientallen doden. Minstens vijf Nederlanders zijn de afgelopen maanden bijna overleden na het vepen. Vier van hen waren er volgens RTL Nieuws zo slecht aan toe... dat ze alleen konden overleven door ze lange tijd in een kunstmatige coma te brengen. Artsen vertellen dat de patiënten door het oog van de naald zijn gekropen... en zeggen erbij dat ze bang zijn dat het nog eens echt verkeerd zal aflopen. Zeker 16 ziekenhuizen zeggen dat ze vepers binnen hebben gekregen... met onder meer klaplongen, longontstekingen, astma-aanvallen en longziekte COPD. Een vrouw uit Amerika schrok zich kapot toen ze thuis kwam van haar werk. Voor haar deur stonden metershoge stapels met dozen lollies. Bleek dat haar zoontje van acht lekker was losgegaan in de webshop van Amazon op de telefoon van zijn moeder. De 70.000 lollies die hij bestelde mocht het gezin houden. Het geld krijgen ze terug van Amazon. De lollies kosten bij elkaar 3500 euro. En het weer nog een droge dag met af en toe wolken, maar ook veel opklaringen met zon.